Vijf uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. Voor problemen gezorgd in het zuidwesten van het land. De brandweer kreeg tientallen meldingen van wateroverlast en blikseminslagen. Vooral op de Zuid-Hollandse eilanden en in de omgeving van Rotterdam en Den Haag was het raak. Daar stonden straten blank. Ook snelwegen waren moeilijk begaanbaar. In Moerkapelle brak brand uit in een huis na blikseminslag. De ANWB waarschuwt voor een zware ochtendspits. Ook op het spoor kan veel vertraging ontstaan. vooral reizigers in het westen van het land moeten rekening houden met zware onweersbuien met veel hagel en regen. En ook tijdens de avondspits worden stevige buien verwacht. Ongeveer 170 democratische leden van het Amerikaanse congres bezetten al meer dan een halve dag de vergaderzaal in Washington. Zouden een sit-in ze zitten op de grond en willen net zo lang doorgaan tot er een stemming komt over strengere wapenwetgeving. Paul Ryan, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden en republikein, noemt het een publiciteitsstunt. Het Longfonds wil dat speeltuinen rookvrij worden. Volgens de directeur vormt niet alleen meeroken een risico, maar moeten ouders ook het goede voorbeeld geven. Uit onderzoek dat KWF heeft laten doen blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders voor een verbod is. In landen als Frankrijk en Engeland zijn speeltuinen al rookvrij. En op het EK voetbal hebben Italië, België en Ierland in Pool E zich als laatste landen geplaatst voor de achtste finales. Eerder op de avond haalden in Pool F Hongarije, IJsland en Portugal al de laatste 16. Zlatan Ibrahimovic speelde zijn laatste wedstrijd als international. Hij verloor de laatste groepswedstrijd met Zweden met 1-0 van België. Het weer, het is al eerder gezegd, er trekken buien over het land met lokaal veel regen, hagel en onweer. Met 19 graden is het zwoel.